Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Den Bosch gebruikte een gynaecoloog zijn eigen zaad om vrouwen zwanger te maken. Henk Nagel heeft tussen 1977 en 85 minstens één kind verwekt. In de Volkskrant staat dat de arts heeft toegegeven ook in drie andere gevallen zijn eigen sperma te hebben gebruikt. Hij is de vierde vruchtbaarheidsarts in Nederland van wie is bewezen dat hij vrouwen zonder toestemming insemineerde met eigen zaad. Het Jeroen Bos ziekenhuis kan niet zeggen of de arts buiten zijn boekje is gegaan. Volgens het ziekenhuis bestonden er toen geen wetten die dit verboden. Nu is dat anders. Er heerst een verziekte cultuur bij Ajax, schrijft NRC, voetbalcommentator Arno Vermeulen. Dat uh, toch Overmars geen, eh, geen geval eh, alleen lijkt te zijn. Het gaat echt over de haantjescultuur, over de apenrots, over stereotype grappen. vrouwen die voortdurend op hun uiterlijk worden aangesproken. En dat degenen die de grens overgaan ook niet worden gecorrigeerd. Overmars zou dickpics hebben gestuurd naar vrouwen die onder hem werkten. Hij is inmiddels vertrokken als directeur voetbalzaken van de club. De Canadese premier Trudeau heeft de truckers die al dagenlang demonstreren opgeroepen om te stoppen met hun protest. Hij zegt dat ze de economie, democratie en het dagelijks leven van veel mensen blokkeren. De vrachtwagenchauffeurs zijn boos over het Canadese coronabeleid en de verplichte vaccinatie van truckers die naar de Verenigde Staten rijden. Al dagenlang blokkeren ze de straten van hoofdstad Ottawa. De burgemeester van die stad riep gisteren de noodtoestand uit. De politie heeft in het Oranjekanaal in Drenthe een lichaam gevonden. Allemaal onder verdachte omstandigheden, zegt de politie. Het lichaam werd gevonden na een melding van een koffer in het water. Of het lichaam in die koffer zat of in het water lag is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. En snowboardster Michelle Dekker ging als een speernet bij de parallel reuzenslalom. Daarbij gaan twee snowboarders tegelijk naar beneden. Wie als eerste beneden is, die wint. Nou, in de achtste finales was dat dus Dekker. Gaat het dan gebeuren voor Michelle Dekker? Gaat ze door naar de kwartfinale? Rechte lijn pakken nu. Wat is het? Ja, Michelle Dekker door. Minim verschil 0.03. Michelle Dekker is door naar de kwartfinale. En ze zit dus nu bij de beste acht en komt over een paar minuten weer in actie. Heb ik het weer nog. Overal in het land kan het gaan motregenen vandaag, maar plensen gaat het nergens. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een zachte dag vandaag, een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 De laatste demonstranten worden uit het Sterrenbos in Born gehaald. Activisten hingen dagenlang in de bomen om kap te voorkomen voor uitbreiding van Netcar. De fabriek wil meteen beginnen met kappen als de laatste betogers weg zijn. Het kabinet kondigt volgende week waarschijnlijk verdere versoepelingen aan. Gedacht wordt aan vollere voetbalstadions en theaters en opening van het nachtleven. Het coronatoegangsbewijs zou voorlopig nog wel blijven bestaan. Ook in het Carolus ziekenhuis in Den Bosch heeft een gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De arts geeft toe dat hij dat zeker vier keer heeft gedaan.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 Solid as a rock. Uh-huh. How many ways can you hit the spot? Uh-huh. Show me what you got, cause we ain't even close, yeah. Me feeling weak Listen as I speak Cause I'm careful as I creep You got me going crazy And you know I can't sleep Now watching your moves And you hypnotize me You got me trembling Like a little baby girl like diamonds and pearls.